Annemarie uit overschiet. die is in Tirol op de Jodelschool. Ze heeft daar veel vakantiedag dat Annemarie de bergen zag. Ze sprak, hier wil ik altijd zijn, met een lied en een jodelrefrein. Blonde Annemarie uit Overschie, die is in Tirol op de jodelschool. Marie naar de jodelschool en heeft daar een lied met jong. De leraar die vindt ze heel charmant en ze jodelt met hem hand in hand. Onder Anne-Marie uit Overschie, die is verloop van mijn tijd werden zij een paar. Die Anne-Marie met haar jodelaar. Als s'avonds het zonnetje dan in het dal, dan hoor je hun jodelgeschal. Blonde Anne-Marie uit Overschie, die is een Tirol op de jodelschool. Ze heeft daar veel pret en ze is heel tevreden. En ze jodelt van holla die